9 uur. Gert met het NOS Journaal. Zo'n 70% van alle intensive care patiënten houdt langdurige klachten over aan het verblijf op de IC. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grote studie in zeven ziekenhuizen... die al begon ruim voordat de corona-epidemie uitbrak. Een jaar na hun IC-opname zijn veel mensen fysiek nog niet te oude... doordat ze veel spiermassa hebben verloren. Ook hebben ze gevoelens van angst en somberheid... en problemen met hun geheugen, concentratie en het verwerken van prikkels. De onderzochte patiënten lagen gemiddeld vier tot vijf dagen op de IC... veel korter dan de meeste coronapatiënten. De voedselbanken krijgen door de coronacrisis tienduizenden extra klanten... verwacht koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. De organisatie zegt in het Nederlands Dagblad... dat het aantal van 151.000 klanten nu met tientallen procenten zal toenemen. Om iedereen te kunnen voorzien van een voedselpakket... zijn de voedselbanken twee weken geleden al een inzamelingsactie gestart. Van de benodigde 10 miljoen euro is al bijna 8 miljoen binnen. Door de coronacrisis is de misdaad wereldwijd enorm afgenomen, meldt het Amerikaanse persbureau AP. In Latijns-Amerika ligt de criminaliteit nu op het laagste niveau in decennia. Door maatregelen om het virus in te dammen hebben criminelen er veel minder bewegingsvrijheid. Ook in andere werelddelen zijn de misdaadcijfers gekelderd. Onder meer de drugshandel krijgt een klap doordat de straathandel stil ligt. Een handgeschreven tekst van het Beatles-nummer Hey Jude... is op een internetveiling verkocht voor ruim 800.000 euro. Volgens het Veilinghuis gebruikte schrijver en zanger Paul McCartney... de haastig opgeschreven zinnen als geheugensteuntje bij het opnemen van het lied. De veiling werd gehouden omdat het deze week 50 jaar geleden was... dat bekend werd dat de Beatles uit elkaar waren. Het weer volop zon, het wordt 19 tot 23 graden. de Waddeneilanden is het iets frisser. Morgen wordt het ongeveer even warm. Maar er ontstaan wel stapelwolken met in de namiddag kans op een stevige bui.